Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Tweede Kamerlid Wibrand van Haga is de VVD-fractie uitgezet. Hij wil nog niet zeggen of hij zijn zetel teruggeeft aan de partij. Zo niet, dan heeft de regeringscoalitie geen Kamermeerderheid meer. Gisteren dook er berichten op dat Van Haga zich tegen de afspraken in... met zijn bedrijf heeft bemoeid. Van Haga zou zonder vergunning een hofje in Haarlem dat hij verhuurt... hebben laten verbouwen... Toen hij vorig jaar in opspraak kwam omdat hij zich niet aan de huurregels zou hebben gehouden... beloofde hij zich niet meer bezig te houden met zijn bedrijf. Van Haga kwam in juli ook in opspraak toen hij werd aangehouden met op achter het stuur. De topmannen van Volkswagen worden door het Duitse Openbaar Ministerie aangeklaagd voor het achterhouden van informatie rond het dieselschandaal. De hoogste baas Herbert Dies en bestuursvoorzitter Hans-Dieter Poetsch zouden hebben verzwegen welke financiële gevolgen het dieselschandaal had voor het bedrijf. Daardoor werd volgens het OM de aandelenprijs van Volkswagen beïnvloed. Oud-topman Martin Winterkorn is eerder ook al aangeklaagd... voor het achterhouden van financiële informatie. De Britse premier Johnson had het parlement niet vijf weken mogen schorsen... heeft de Hoge Raad van het land bepaald. Dat betekent dat het Lagerhuis weer aan het werk kan. Tegenstanders van Johnson spanden de zaak aan... omdat hij volgens hen het parlement buitenspel wilde zetten... om er een eventuele no-deal-brexit door te drukken. De Nederlandse tak van het failliete Thomas Cook en Neckerman... voeren ook na vandaag geen reizen meer uit. Klanten die hadden geboekt kunnen hun geld terugvragen of worden omgeboekt. Dat wordt betaald door garantiefonds SGR. Nederlandse klanten die nu op vakantie zijn gestrand... kunnen terecht bij een speciale telefonische hulplijn. Het weer nog wisselend bewolkt. Lokaal kan wat lichte regen vallen. Vanmiddag vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. Het wordt rond de 19 graden. In de loop van de avond trekt de regen weg, maar vannacht zijn er nieuwe buien.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 Outfit er zijn weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. in de keuken. Een ontbijtje voor de strijder aan het pakken en ze heeft gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten. En ze stelt niet te veel vragen over gisteren en ze heeft gelijk.